Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De vader van het ontvoerde meisje iets ontvangen van de rechtbank in India. Dat zegt zijn Nederlandse advocaat Spong. Vanochtend werd bekend dat het meisje van drie terug moet naar haar moeder in Nederland. Maar de vader heeft nog geen beschikking ontvangen, al dus Spong... en kan dus niet reageren op de uitspraak. Het meisje werd in september 2016 gekidnapt. Later bleek ze dat ze bij haar vader in India is. Volgens haar moeder heeft de Indiase rechter gezegd dat ze voor 27 maart overgedragen moet zijn. De automobilist die in juni vorig jaar een ongeluk veroorzaakte bij het Centraal Station in Amsterdam wordt definitief niet vervolgd. Het OM heeft de zaak geseponeerd omdat de aanrijding niet opzettelijk is veroorzaakt. Uit politieonderzoek was al gebleken dat de man onwel was geworden door een te lage bloedsuikerspiegel. Maar ook daarna werd gespeculeerd dat de man een aanslag wilde plegen. Het OM zegt ook na aanvullend onderzoek dat er echt geen opzet in het spel was. In de garage van een Italiaanse postbode zijn honderden kilo's onbezorgde post gevonden. De man van 56 hield poststukken achter tot uit 2010. In zijn garage lag van alles, van bankafschriften tot rekeningen van het energiebedrijf, van telefoonboeken tot folders van politieke partijen. Waarom de postbode van 56 de post niet had rondgebracht is onduidelijk. De politie kwam hem op het spoor nadat op een andere plek een kleinere hoeveelheid post was gedumpt. Het Italiaanse postbedrijf gaat nu alles alsnog bezorgen. Het weer dan nog, het blijft nagenoeg droog. Tussen de wolken door komt de zon vooral in het midden en het zuiden af en toe tevoorschijn. Het is rond de 8 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig, later klaart het op en wordt het opnieuw 8 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een vrachtwagenongeluk veel vertraging op de A10 Koenplein Watergraafsmeer tussen Landsmeer en Zeeburg in 7 kilometer file.